Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn 126 boetes uitgedeeld aan medewerkers van de Britse overheid. De medewerkers hielden feestjes en borrels... terwijl de rest van Engeland in een strenge lockdown zat. Ook premier Johnson kreeg eerder al een boete voor de feestjes. Hij was er ook bij. Daar bood hij vorige maand zijn oprechte excuses voor aan. It did not occur to me then or subsequently... that a gathering in the cabinet room just before a vital meeting on COVID strategy could amount to a breach of the rules. That was my mistake, and I apologise for it Ook het parlement doet onderzoek naar de rol van Johnson in het schandaal dat Partygate is gaan heten. De resultaten hiervan komen waarschijnlijk binnenkort. Een medewerker van een vrouwengevangenis zou tussen 2010 en 2016 zeker drie vrouwelijke gevangenen hebben misbruikt. De man van 47 is aangehouden nadat de drie vrouwen aangifte tegen hem hebben gedaan. Het is niet duidelijk of de man nog steeds in de gevangenis werkte. Een primeur in voetballand. Drie vrouwelijke scheidsrechters gaan wedstrijden fluiten op het WK in Qatar. Het is voor het eerst dat de Wereldvoetbalbond FIFA vrouwelijke arbiters heeft aangewezen voor een mannen-WK. De drie dames komen uit Frankrijk, Japan en Rwanda. De FIFA heeft ook de rest van de scheidsrechters bekendgemaakt. Ook de Nederlander Danny Makkely fluit op het WK. En de Amerikaanse oud-president George W. Bush maakte gisteren een pijnlijke verspreking tijdens een speech over Rusland. the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. <laughs> Iraq, anyway. Uh, 75. Uh, De inval van Irak in 2003 is een gevoelig punt. Onder leiding van Bush viel Amerika Irak binnen... omdat het land massa-vernietigingswapens zou hebben. Het gevolg was een jarenlange burgeroorlog... met honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen. Uiteindelijk bleek er waren helemaal geen massa-vernietigingswapens. Het weer, er zijn nog wat flinke buien boven Groningen, Drenthe... en een stukje van Overijssel. Maar straks wordt het ook daar weer droog en krijgen we de zon nog te zien. Morgen eerst wat zon, daarna weer flink wat nattigheid... mogelijk met onweer. Het wordt 18 graden aan zee... En 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 7 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en Amsterdam Buitenveldert langzaam rijden over 2 kilometer. En op de N247 van Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. Drie uur s'nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen blote, korte, zwarte haren. En ik stond daar ergens op een hoek. Ik heb stiekem met je gedanst dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet Ik hoop dat je het leuk vond Ik heb stiekem met je gedanst Stiekem met je gedanst pop die klinkt altijd lekker. Heerlijk hoor. Gewoon eh, bij, eh, bij dit weer ook. Hè, dan eh, stiekem een beetje gedanst. Inderdaad, de single van Toontje Lager. Ja, na vieren zitten we alweer. En we gaan gewoon door met de lekkere muziek. Zoals je dat van je eigen lokale radio CFM gewend bent. Zullen we de zusjes uit de kast halen, de Nolan Sisters? zeggen, ik weet niet of je het uh, overleeft hoor, als je deze on eh, repeat zet. Maar zo heet die single wel, joh. Robin Schulz eh, inderdaad, samen met David Ketta, de nieuwe single. Darling, close your eyes. I don't want you to see me cry. God is my witness. Each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth. cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. Bang, bang, alive. you fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. Baby, oh, come to me like you used to, down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So, baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. A light going out, bang, bang. You fall to the ground, bang. Remember when we fell in love You told me lots of crazy stuff You promised you were never gonna leave And everything you said came true Cause I will always be with you You're chilling out at minus 10 degrees Inside my deep freeze Bang, bang light going out, bang, bang You fall deze dame Kovacs eh, had een aantal jaren geleden een hele groot hit. Nou ben ik de titel even kwijt van de plaat hoor. Maar misschien weten collega's het, eh, dan mag je even bellen naar de studio. 023 57 30393 kun je in contact komen met eh, CFM, je eigen lokale radio. Bang Bang hoorde je inderdaad de nieuwe Kovacs. En die is Anton. als ik haar zie Hyperventilatie Die chick wil een relatie Maar daarvoor heb ik tijd niet Leven in een illusie Een andere dimensie Is het maar een conversatie Of is er een conclusie Hyperventilatie Ik hyperventileer Jij zegt dat jij het ook ziet het weer. Ey, heb je lachgas? Ik heb een bangpas. Ik hyperventileer van je dansgat. Wat wil je dansgat? Meer drankschat? Meer badras? Nee, fuck dat. Ik zag je staan en ik sprak je aan. Ik stelde voor even naar buiten te gaan.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 I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you. But I kinda feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. you said forever, now I drive along past your street. Een hele grote hit uit eh, de hitparades van dit moment. Olivia Rodrigo hoorde hem met eh, de driver's license. Jawel, lekker, lekker. En uh, nou, nog vijf minuten te gaan. tijd gaat snel trouwens. It's beautiful, it's bittersweet. You're like a broken home to me. I take a shot of memories and black I like an empty street. I feel my with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me.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 Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip, sip. In a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good. To be alone. Ooh. My house clean. House clean. My pool one.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 Ja, deze kennen we ook allemaal nog wel. En natuurlijk, die dikte van, kan ik hem draaien op deze donderdagmiddag? Weet je, we doen het gewoon. Mart Hoogkamer. Wat gaan doen? Wat leven. Hey tijger! In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg. Ik heb anders mijn diploma's Ik zeg het je niet zomaar, het is pompen of verzuipen En we zeggen nooit homa Zoek me als je shooter, toeter op mijn waterscooter Een complimentje voor je vader pakken dat dat doet, hè? Zwemmen in Bacardi Lemon. Au, au, au, au, au. Mart Hoogkamer, toch, wat doe je nou allemaal, joh? Ik ga zwemmen, hoor je hem. Nou, dat past wel bij uh, mooi zomersweer. Nou, dat gaat er zeker weer aankomen. En vandaar deze van uh, Seals and Crofts, Summer Breeze.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 por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. perdón. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. sola sol. No he dado tantas cosas en mi vida por tu amor.